Morgen en zaterdag is het droog, dan is er meer zon. En daarna is het weer kouder en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. En een eh, vervroegd hartelijk welkom bij het tweede uur. Want eh, na het NOS-nieuws eh, kwam er een storing. En ja, we kunnen natuurlijk wel vijf minuten even niks gaan doen. Maar we kunnen dan net zo goed de uitzending starten... met het tweede uur van Matchbox nummer 51. We gaan maar gauw beginnen met de Yardbirds. En daarna Roy Orbison.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 begon het systeem opeens weer te lopen. En ja, onze adverteerders die hebben natuurlijk recht op hun reclames op de radio. Dus die hebben we er meteen maar eventjes gewoon tussendoor gepropt. En daarna gingen we door met de Yardbirds. En daarna hoorde je natuurlijk Roy Orbison, Only the Lonely... uit 1960 van zijn LP Lonely and Blue. Het volgende nummer is van The Golden Earring... Komt van de LP Winter Harvest en heet In My House. weer hadden we hier een eh, compositie van John D. Loudermilk te pakken. Eh, James van Sue Thompson. En in het eerste uur hadden we natuurlijk al Google Eye. Wat uitgevoerd werd door de Nashville Teens. We gaan naar eh, de tip van Willem. En die is deze keer gewijd aan Jack Bruce. De bassist van Cream. En ehm, hij schreef ook de meeste composities. Hij is 71 jaar geworden. Overleden op 25 oktober. En ook het volgende nummer wat we gaan draaien was van hem samen met Pete Brown. En het heette Swabber, achterkant van Sunshine of Your Love. En Swabber, dat was dan de afkorting van She Was Like a Bearded Rainbow. Hier is Cream. has beer. teacher has a mustache. you come into me with that soulful look on your face. feeling wonderland. Many fantastic colors makes me feel so good. You got that pure feel, such good responses. Got that rainbow feel, but the rainbow has a beard. Dat was de, eh, de tip van Willem Swabber van Cream... naar aanleiding van het overlijden van Jack Bruce... de bassist van de eerste supergroep uit de 60s. Eh, diversiteit is ons niet vreemd in Matchbox, dus eh, hier is Doris Day. By the light of the silvery moon I want to spoon To my honey I'll croon loves to honeymoon. Keep a shining in June. Your silvery beams will bring love's dreams. We'll be cuddling soon by the silvery moon. Place, park, seem dark. Silvery moon is shining through the trees cast to me, you. Sound of kisses floating on the breeze. Act one. Begun. Dialogue, where would you like to spoon? My cue. With you. Underneath the silvery moon. By the light. shining in June. Your silvery beams will bring love's dreams. We'll be cuddling soon by the silvery moon. Act two, scene new. Roses blooming all around the place. Cast three. You, me, preacher with a solemn looking face choir sings bell rings, preacher, you are wed forevermore. Acting all three. Every night the same encore by the light. Not the dark, but the light of the silvery moon. Not the sun, but the moon. I want a spoon. Not croon, but spoon. To my honey, I'll croon love's tune. Honey keep a shining in June. Your silvery beams will bring love's dreams, we'll be cuddling soon. By the silvery moon. Ja, ja, van Cream naar Doris Day. Het is maar een klein stapje. Small step for man, jawel. Ehm, dit was By the Light of the Silvery Moon. En van Doris naar The Shadows. Hun allereerste single onder, onder de naam Shadows. Want ze hadden al twee singles uitgebracht, maar dan onder de naam The Drifters. En hoe kwamen ze nou aan de naam The Shadows? Nou, Jed Harris, die heeft dat eigenlijk bedacht. Hij zegt, we staan eigenlijk altijd in de schaduw van Cliff. Vandaar The Shadows. De derde single dus, eh, dat was ook allebei weer een vocale A- en B-kant. En eh, ze werden geschreven door Hank B. Marvin en Pete Chester... Johnny Hunt. And we have some fun. Jump into my hot rod car, drive away your frown. Then we'll jive, become alive, and really do the time. What do you mean you're gonna bed? Come to the dance with me instead. Go upstairs, put your glad rags on, and me, Hunt. And we have some fun. Bye. It doesn't matter to you how many faults you made. It doesn't matter to you how many lonesome fellas you made. Lonesome fella, you had it all your way. Lonesome fella got to play lonesome fella walking around. vocal op Lonesome Fellow kwam van eh, Jet Harris. We gaan naar de allereerste single van eh, The Cats. En die kwam uit 1965. Was het nummer Jukebox. En dat kennen we dan ook weer in andere uitvoeringen. Het werd geen hit, maar wel een leuk nummer. Cats noemden het dus eh, Jukebox en eh, Gene Pitney noemde het If I Didn't Have a Dime. Ehm, we gaan naar Norma Treniga. Die valt in de categorie One Hit Wonder. En het, eh, het, het, is een fantastisch nummer wat ze heeft gezongen en geschreven. En daar blijft het dan ook helaas bij. Maar ze had een goede relatie met Dusty Springfield. En ze heeft ook voor haar heel veel composities gemaakt. Maar toch, een One Hit Wonder. Walking My Cat, Name Dog. dat singeltje toen de tijd nog voor een, eh, een gulden gekocht. Want ik kende de zangeres niet en eh, ik, ik vond alleen de titel behoorlijk grappig. Die, nou, dat is altijd de moeite waard voor een piek. Norma Soniga, Walking My Cat Named Dog uit 1966. We gaan een 3 in eentje doen. We zeggen dus even nu niks. Straks eh, leggen we het allemaal uit als het al nodig is om het uit te leggen.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 Guess I'll keep a hold on my sorrow. I've got to feel now all that you see, and I've got you. u zich deze nog? dat was onze 3 in 1. En die brachten ons de Beach Boys met Tears in the Morning. En daarna de band met Tears of Rage. En tenslotte QB en de Blizzards met Crying Tears. Tears waren dus de, ehm, de, de, het, woord, was het woord waar het op ging. Tranen. Er zijn natuurlijk allerhande soorten... <laughs> Sorry, ik moet even lachen om een boodschap die ik nu net zie. Maar in ieder geval, tranen zijn er in alle soorten en maten van blijdschap en van droevenis, etcetera cetera, et cetera. Volgende week hopelijk weer eens een andere. We gaan nu even een plaat draaien van de Beatles. En dan moet ik uitkijken dat ik mijn telefoon niet pak. Want er is ook eh, de ringtone op mijn telefoon. wel weer heel vervelend als mensen me bellen... want ik laat natuurlijk die plaat helemaal uitdraaien. Dat lijkt me logisch natuurlijk. Daytripper van The Beatles. Um, we hadden net Norma Toniga. en nu krijgen we Judy Sill. Ook zo'n naam waarvan je zegt van... Hm, nooit van gehoord. Maar ze maakte geweldige muziek. En de plaat die we nu gaan draaien... die eh, werd geproduceerd door Graham Nash. Dus dan heb je wat in je mars. Hier is Judy Sill met Jesus Was a Crossmaker. Sweet silver helaas dan weer een van die artiesten die haar leven niet onder controle kon houden. Ze is ook op eh, zeer jeugdige leeftijd overleden aan een overdosis. Maar dit hebben we in ieder geval als uh, nagedachtenis. Jesus was a crossmaker van Judy Sill. John Fred en de Playboy Band. En wat eh, gaan we dan draaien, Hans? <laughs> hij zit ook helemaal niet op te letten ook, hè? ja. Ja, tuurlijk, doen we. John Fredden's Playboy Band. En Hans heeft ons duidelijk gemaakt welk nummer dat was. Natuurlijk niet I Should Have Better, want daar begint hij straks zelf mee. Maar eh, Judy in Disguise. We gaan eruit met eh, die... Of, uh, de... Overnieuw. We gaan eruit met die Urban Spaceman van de Don Bonzo Dog Doodah Band. voor hun eh, monden en gitaar weer gaan roeren... dan weet je het. Klaar over uit. Klaar met het programma. Dit was Matchbox 51. Volgende week 52 alweer. Dan zitten we alweer een jaar hier bij ZFM. En we hebben twee uur lang nog Hans Wassenaar te goed. Dus eh, ja, het houdt niet op, hè. En vanavond nog Alternative FM met Jaap en eh, Charles Duif... met zijn programma van 10 tot 12. Het houdt niet op. Blijf luisteren. En volgende week zijn we er gewoon weer.